Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een kwartiertje gaat in de Tweede Kamer het debat over de onderwijsbegroting weer verder. Onderwijsminister Eppo Bruins gaat daar zijn plannen verdedigen. Hij wil 2 miljard euro bezuinigen, maar weet eigenlijk al dat het hem niet gaat worden. De plannen moeten namelijk ook worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Daar komen ze acht zetels tekort, ja, en dat geeft de oppositie natuurlijk een goede onderhandelingspositie. En daar maken die partijen dankbaar gebruik van... Vooral Eertmans van JA21, die maar één zetel heeft in de Tweede Kamer... die blaakt van zelfvertrouwen. Maar ook Jette van D66 en Bontebal van het CDA hebben zin in de onderhandelingen. Want zij denken dat ze die 2 miljard aan bezuinigingen nog wel wat omlaag kunnen krijgen. Gisteren hadden ze ook al een overleg met de coalitiepartijen om daarover te praten. Veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn blij om hier te zijn. Ze zijn tevreden over hun leven en geven ons land gemiddeld een 8,7. Vooral de manier waarop ze zijn opgevangen scoort hoog, zegt deze onderzoeker. Wat echt uniek is voor deze groep is dat ze ook in gastgezinnen zijn opgevangen. En ehm, daar, zijn ze, daar zijn ze heel tevreden mee. Daar hebben ze heel veel hulp ontvangen. En eh, daar geven ze ook een heel hoog eh, rapportcijfer over. Ze vinden het ook fijn dat ze meteen mogen werken in Nederland. Voor asielzoekers uit andere landen geldt dat niet die moeten minimaal een half jaar wachten. En grote drukte op de wegen in de Verenigde Staten. Het is Thanksgiving en dan zijn veel Amerikanen onderweg naar hun familie. Daar hoort natuurlijk een kalkoen bij. Maar voor sommige mensen die heel afgelegen wonen is een kalkoen moeilijk te krijgen. In Alaska vliegt deze mevrouw daarom met een klein vliegtuigje over het dunbevolkte zuiden en dropt daar kalkoenen. Because there are so many families that live rural and that live off grid. Uh, this year, I found out there was three families that had kids in the area that I was dropping turkeys, and, and, so I added something special to their turkey bomb. I could see their excitement. Ja, ook een cadeautje voor de kinderen dus. Er zijn dit jaar ongeveer 40 kalkoenen gedropt in Alaska. En het weer nog een prima dagje vandaag. Wolken, maar ook behoorlijk wat zon en bijna overal droog. Alleen in het noorden en zuiden van het land kan een enkele bui voorkomen. Het wordt vandaag rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Toch hier en daar nog wat fietsen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwemeer.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 You said you would always stay. It wasn't me. go boom. long as you're getting uh, what's right you is and better. Kijk en of dat kijk en of dat kan. Kijk en of dat kan. Kijk eens wat ik kan.